Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij de pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht worden sinds 1 uur vannacht demonstranten opgepakt. Via de achterkant van het bezette universiteitsgebouw werden de betogers in stadsbussen gezet. Op dit moment wordt de groep demonstranten die buiten het gebouw staat verzocht ergens anders de demonstratie voor te zetten. De demonstratie lijkt zich volgens RTV Utrecht op te splitsen, waarbij een deel van de actievoerders blijft staan en het andere deel richting het noorden van het stadscentrum loopt. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam is zo goed als voorbij. De meeste demonstranten zijn vertrokken, meldt de politie. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf zei bij talkshow Op1... dat hij met afschuw heeft gekeken naar de beelden uit Amsterdam. Eerder vandaag zochten de demonstranten de confrontatie met de ME. Volgens de politie hebben de demonstranten daarbij stenen en ammoniak richting de ME'ers gegooid. Ook werden vernielingen aangericht en mensen geïntimideerd en bedreigd. Bij het protest in Amsterdam zijn 32 mensen aangehouden. De Verenigde Staten gaan geen wapens meer leveren aan Israël... als het doorgaat met de belegering van de stad Rafah in de Gazastrook. Dat zei president Joe Biden in een interview met CNN. Het is voor het eerst dat Biden zich zo kritisch uitlaat... over de potentiële Israëlische aanval. In Rafah zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast. De VS vreest voor een bloedbad bij een aanval op die stad. Gistermiddag werd al duidelijk dat de VS de levering van een lading zware munitie aan Israël in de wacht heeft gezet vanwege het geplande Israëlische offensief in Rafah. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League.